Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Europese blijven. Twee partijen in het Europees Parlement hekelden de rol van Juncker als oud-premier van Luxemburg bij omstreden belastingdeals met multinationals. Ze vinden dat Juncker niet onafhankelijk kan oordelen over de belastingontduiking in Europa. En daarom is hij niet geloofwaardig als voorzitter van de Europese Commissie. De partijen hadden een motie van wantrouwen ingediend, maar een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde tegen de motie. In een auto op de Maasvlakte heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden. En de vijf inzittenden zijn aangehouden. Twee Rotterdammers, een Italiaan en een Colombiaan. Toen de douane de auto gisteren wilde controleren, ging de bestuurder er vandoor. De auto reed tegen de slagbomen van de terminal en werd uiteindelijk bij een brug klemgereden. De cocaïne heeft volgens het OM een straatwaarde van zo'n 10 miljoen euro. Een schip met 700 bootvluchtelingen is veilig naar Kreta gesleept. De motor van het vrachtschip viel dinsdag uit tijdens een storm. Het lukte niet om de vluchtelingen over te zetten op een ander schip omdat de golven te hoog waren. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en worden korte tijd op Kreta opgevangen. En vermoedelijk waren ze onderweg naar Italië. Daar zijn dit jaar al meer dan 150.000 bootvluchtelingen aangekomen. Ze probeerden via Italië naar andere Europese landen te reizen. De politie in Gouda heeft uit voorzorg 50 huizen ontruimd... na een melding dat er mogelijk giftige stoffen in een huis liggen. Om wat voor stoffen het gaat is niet duidelijk. politie is bezig met een onderzoek. Dat kan nog wel een paar uur duren, zegt de woordvoerder. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Het is 5 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. Maar met een matige tot vrij krachtige oostelijke wind voelt het kouder aan. Vannacht zijn er opklaringen, morgen zonnige periode en droog. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat het vast op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt Battenverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer. 4 kilometer na een ongeluk op de A10 Zuid.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 En vanmorgen dacht ik dat ook nog, maar ja. Geen radio maken, dat is ook geen optie natuurlijk. We gaan lekker beginnen. One Hit Wonder uit 1974, Shirley and Company. En het leuke is, in de tweede uur op, eh, als tweede plaat ook een One Hit Wonder. Gewoon blijven luisteren dus. En we begonnen met Hamilton Bohannon, de disco-stamp. En Hamilton heeft een eh, uitgebreide muzikale carrière. Hij was onder andere ook drummer in de band van Stevie Wonder. Disco-stamp kwam uit 1975. En twee jaar later hadden we in Nederland een singeltje van Dingetje... En het heette Ik ga weg, Leen. De originele uitvoering komt van Dillinger. Cocaine in my brain. Hey Jim. Jim. Just a minute, y'all. I want to ask you something. I want you to spell something for me, Jim. Can you do that? Sure, John. But I want you to spell for me New York. <laughs> John, why you ask me to do that? I just want you to spell New York, Jim. Well, alright, I'm gonna go ahead, man. N E W Y O R K. That's New York, man. No, Jim, you've made a mistake, Jim. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Well, go ahead, John. A knife, a fork, a bottle, and a cork. That's the way we spell New York, Jim. Yeah. You see, I'm the dynamite so all you got to do is hold me tight because I'm out of sight, you know, because I'm a dynamite. Whenever time I walk in the rain, man oh man, I feel a pain. I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul, brother and soul sister. I want you all my time because I'm a dino mind. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests, you see, they always like my kitchen best. Cause I'm cocaine running around my brain. Cocaine running around my brain. Yeah. Hey Jim. Jim, where is Jim, man? Jim, I want you to tell you something. I want you to spell for me New York, Jim. Come on, Jim. I want you to spell New York. A knife, a fork, a buckle, and a cork. That's the way we spell New York. Right on. Out of sight, man. Right on. Uh, right on. Yeah, right on. man, oh man, I'm on the run. I've got to read the setting sun, cause I've got cocaine. A whole, a whole lot of cocaine, man, running around my brain. Running around my brain. Cocaine, cocaine, running around my brain. <laughs> Ja, cocaine. En we hebben ook een uitvoering van uh, ruim vijf minuten. Maar dat vond ik voor de eerste keer cocaïne, vond ik dat een beetje veel. Dus we nemen gewoon de single uitvoering. Eh, Dillinger uit 1977. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden... van 27 november 1964. We hebben drie nieuwe binnenkomers. En de laatste staat op 39. Komt van eh, Twinkle en het heet Terry. En eh, de hoogste positie werd in januari 65 gehaald. Een vierde plaats. said to me he wanted to be Haar debuutsingle en meteen haar grootste hit eh, eindigde dus op de vierde plaats. Na Terry had ze nog een eh, ander hitje, Golden Lights, maar dat scoorde niet zo hoog. Als je noemt de titel What You Gonna Do About It... denk je eigenlijk al meteen aan de Small Faces. Maar het origineel komt van Doris Troy. En zij kwam binnen op 37 en dat was het ook meteen. Want een week later stond ze alweer op 40. 27 november 1964. What You Gonna Do About It van Doris Troy. Haar eerste hit kwam uit 63 en dat was Just One Look. En daar gingen dan later de Hollies weer mee aan de, op de loop. Goed, we gaan nu naar een plaat die in deze week twee keer binnenkwam. Op, 8, pardon, op 36 Lou Johnson en op 34 Adam Faith. En die nemen we dan, want die haalde nog een eh, twaalfde plaats. Lou Johnson was zo'n succes niet gegund. Het gaat om eh, Message to Martha, ofwel Kentucky Bluebird. Well, 1981, de Stray Cats en Rock This Town. Ze waren helemaal gek van Bill Haley en de Comets. En daar hebben ze hun muziek ook op geënt. En dit, eh, dit was een mooi voorbeeld daarvan. De volgende eh, artiest die heeft onder andere gespeeld in Rockpile. Hij heeft opgetreden met Nick Lowe en Dave Edmonds. En hij was van de week op Facebook te zien eh, als mijn opwarmertje voor deze uitzending. Billy Bremner, Loud Music in Cars. Loud helaas maar 55 jaar geworden. Hij heeft eh, de nieuwe eeuw niet meer meegemaakt. Maar hele fijne muziek achtergelaten. Billy Bremner en Loud Music in Cars. Andrew Gold en Graham Goldman... die hebben samen ook nog als duo een plaat uitgebracht. Redelijk succesvol. 1987 Wax heette het eh, groepje. En het nummer heette Bridge to Your Heart. What? het album American English. En dat waren eh, de heren van Wax, Andrew Gold en eh, Graham Goldman. Het volgende nummer is geschreven door uh, Macaulay en McLeod. En die kom je in de tweede uur ook nog een keer tegen. Allemaal toeval, allemaal toeval. Niks uitgezocht. En dit is dan het nummer wat ze schreven. That, old, that Same Old Feeling door Pickety Witch. met That Same Old Feeling uit 1970. We zijn nu toe aan de tip van Willem. Deze keer heeft hij gekozen voor een nummer dat wijd en zijd bekend is. Want er zijn 4 miljoen platen van verkocht. Van de LP waar het op staat. LP met dezelfde naam. En hij heeft 7 keer platina gehaald. Een lekker stevig nummer. Met eh, mooie rustige stukken ertussen. Boston en Don't Look Back. ruim zes minuten genieten van Boston met eh, Don't Look Back. En zo heette die tweede LP ook. En ik zei al zeven keer platina en 4 miljoen exemplaren verkocht. Dan gaan we nu even naar Bob en Earl. En Bob kennen we ook als Bobby Day. Hij maakte hits met uh, Little Bitty Pretty One en Rockin' Robin. Maar met Earl had hij één hit. Bob en Earl, Harlem Shuffle. Wonder, Bob and Earl en eh, eh, <laughs> Harlem Shuffle. Ja, hoe kan het hè, dat het zomaar ineens verdwijnt. Goed, daar was hij weer, de Harlem Shuffle met Bob and Earl. En we gaan nu even een, eh, een rondje nederpop doen. Twee achter elkaar, luister. held my hand so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side, that's how we spent the night. I held her hand in mine, it made me feel so fine, and I. sister. I didn't think that you, but I touched your little hand. Yeah, you look at me, and I could see your eyes. But just as I hoped, as I hoped they would be, well, touch. touch your hand. Well, you must understand. I tried to mix the man, and I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine and it still makes me feel so fine. More music, more music, more music, more music. Outsiders met Touch. daarna de heren van eh, Shoes met Man's Life. En eh, Theo van Es, de zanger van de Shoes. En Rudy Bennett, die waren verleden week nog bij Pauw. Vandaar. Ehm, dit is trouwens ook erg mooi. Ook Nederlands instrumentaal. dat waren de heren van Focus met Trumpy. We hebben nog 10 seconden en dan komt het nieuws er met de boodschapjes. En daarna zijn wij nog een uurtje terug.